Hij was toen zelf 17. Zij stapte jaren later naar de rechter. Hij werd daarna als minderjarige veroordeeld tot een werkstraf. De man zit sinds deze zomer opnieuw vast voor seksueel misbruik van mogelijk meerdere kinderen. De politie politie zoekt nog naar meer slachtoffers... omdat de man via chat zou hebben gezegd dat hij veel meer slachtoffers heeft gemaakt. De president van Mexico heeft spottend gereageerd op de uitspraken van aankomend Amerikaans president Trump. Die wil de Golf van Mexico omdopen tot Golf van Amerika. President Scheinboom van Mexico liet op een persconferentie een historische kaart van Mexico zien... met gebieden die nu deel uitmaken van de VS. Mexicaans Amerika, dat klinkt goed, zei ze als reactie. Volgens correspondent Marieke de Vries is het de strategie van Trump onvoorspelbaar zijn. En dus maakt dat zijn eh, tegenstanders onzeker, drukt hij ze in het defensief. Ehm, zoals we in zijn eerste termijn zagen, gedijt hij het beste bij chaos. Omdat ja, hij dan de indruk wekt zelf de controle te hebben over de situatie. Dus ja, critici zeggen al, you ain't seen nothing yet. We gaan een tijd in waarin alles mogelijk is, lijkt wel. Trump heeft ook gezegd dat hij Groenland wil inlijven bij de Verenigde Staten. Zijn zoon, Donald Trump Jr., bracht gisteren een privébezoek aan het eiland. En de wereldwijde arbeidsmarkt zal er over vijf jaar heel anders uitzien. Dat voorspellen wetenschappers in een internationaal rapport. Zo gaan robots en AI twee derde van al het werk doen. Het gaat voornamelijk om administratieve banen en productiewerk, vertelt de hoogleraar die het onderzoek in Nederland heeft geleid. Momenteel zijn, eh, is ongeveer de helft van alle werkzaamheden is nog een menselijke arbeid. Uh, maar dat zal in vijf jaar eh, snel afnemen tot een derde. En dat betekent dat een, een, een, derde volledig geautomatiseerd zal zijn. Dus door een robot of een algoritme. Op deze mbo-school in Rotterdam zijn ze voorbereid op meer banen die door AI worden gedaan. Krijgen computerlessen met AI? Oh, we leren wel eh, hoe we bijvoorbeeld met ChatGPT moeten omgaan. Nu stage lopen in een administratiekantoor. En daar zie ik dat alles eigenlijk al automatisch gaat. Eh, als AI dat overneemt, dan hebben ze niet echt iets eh, om op terug te vallen. Het weer dan, het is bijna overal droog bij een graad of 4. Vanavond en vannacht sneeuw in Limburg en delen van Brabant en Gelderland. Morgen winterse buien, maar ook wat zon en dan 1 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wilde maar niet een echte avondspits worden in onze regio. Ook nu niet meer hoor. Vijf minuutjes vertraging nog op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En vijf minuutjes vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem.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 De natuurbranden in de buurt van Los Angeles hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Vandaag werd daar de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn al meer dan 52.000 mensen geëvacueerd en dat worden er waarschijnlijk nog meer. Israël heeft in de Gazastrook het lichaam gevonden van een gijzelaar, een 53-jarige man.